de hele dag geen openbaar vervoer. Stadsbussen, trams en metro's blijven 24 uur in remise. Na protest tegen de bezuinigingen en aanbestedingsplannen van het kabinet. Volgens de vervoersbedrijven leidt het niet tot verstraling van het aanbod en vermindering van arbeidsplaatsen. Het kabinet verwacht juist efficiënter en moderner openbaar vervoer. Vanmiddag is er in het centrum van Rotterdam een protestbijeenkomst van RET-personeel. Er zijn EHEC-bacteriën gevonden op groenten van een Nederlandse teler. Ze zijn niet van het gevaarlijke EHEC-type O104, dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. Welke variant het wel is en hoeveel mensen ziek van kunnen worden, wordt nog onderzocht. De bacteriën werden gevonden op een partij rode bietenkiemen die vaak worden gebruikt als garnering. De Voedselwarenautoriteit heeft een EHEC gevonden op een partij in Nederland en de Duitse inspectie op een partij die was geëxporteerd naar Duitsland. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft besloten alle rode bietenkiemen van het bedrijf uit de handel te halen. Welk bedrijf het is, wordt niet bekendgemaakt. Mensen die naar Pinkpop gaan moeten uitkijken voor gevaarlijke ecstasypillen. Het Openbaar Ministerie nog steeds waarschuwt de muziekliefhebbers dat er ecstasy in omloop is met de gevaarlijke stof PMMA. Sinds eind vorig jaar zijn in Limburg drie mensen die de pillen hadden geslikt overleden. Over een half uur stappen de eerste deelnemers op de fiets voor Alpe d'Huez. Ze proberen minstens zes keer de bekende Tour de Fransberg Alpe d'Huez op te fietsen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Ruim 4000 mensen doen mee aan het evenement, onder meer bekende Nederlanders als presentator Frits Barend en snowboardster Nicolien Sauerbrei. De deelnemers zijn van plan 20 miljoen euro bij elkaar te fietsen. Radio 2 staat de hele dag in het teken van Alpe De TV en NOS besteden daar aandacht aan op Nederland 1. Met het weer nog vannacht droog en een graad of 8 overdag vrij zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. en nu de nacht. you just what you always do And I say I love you, Our situation, hey Because I thought we were the right combination Broke my heart and you Only you, I went up to the top and then you so young And baby, there's a million people saying you shot blues I know what they want to before.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 Thank you. justified All the burden on side Guess she knows From the smiles and the look in their eyes Everyone's got a real love They'll the one to say it journey That's the fact that after the all you against the wall, and I knew you were ready to go Tonight I'm a different guy.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 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...